Voor spoedige start. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Zo'n 45.000 treinreizigers hebben een gratis ritje gemaakt op de Nieuwe Hanselijn. De spoorlijn tussen Zwolle en Lelystad. Hoewel de NS in de rest van het land met een aangepaste dienstregeling reed vanwege de sneeuw, werden op de Hanselijn extra treinen ingezet. De NS had 36 ritten gepland, maar voegde er 8 aan toe om de toestroom van belangstellenden aan te kunnen. Passagiers kwamen niet alleen af op de informatie of de festiviteiten. Ook het uitzicht over het besneeuwde land was een reden om vandaag op de Hansentrein te stappen. Steeds meer kinderen gebruiken zware medicijnen om psychiatrische problemen te dempen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Gebruikten in 2007 nog 13.000 kinderen antipsychotica. Nu zijn dat er ruim 3.000 meer. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen noemt het een zorgwekkende ontwikkeling, omdat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de bijwerkingen van de vaak zware medicijnen. Veel middelen tegen psychiatrische problemen zijn getest op volwassenen. Mogelijk worden kinderen er dik van, raakt hun groei verstoord of lopen ze hersenschade op. In Duitsland zijn zeven doden gevallen bij een botsing tussen twee vliegtuigjes. Het ongeluk gebeurde op ongeveer 30 kilometer ten noorden van Frankfurt. Na de botsing stortten de twee toestellen neer op een akker. De brokstukken lagen verspreid over een groot gebied. Volgens de luchtverkeersleiding in Frankfurt is het nog een raadsel... waardoor de twee vliegtuigen met elkaar in botsing kwamen. In de eredivisie heeft RKC Waalwijk vanavond met 2-0 gewonnen van NEC. De doelpunten kwamen van Martina en Jozefzoon. De andere drie wedstrijden van vanavond zijn nog aan de gang. Het weer vanavond en vannacht kans op regen, natte sneeuw en ijzel. Het kan op veel plaatsen glad worden. Morgen geregeld buien en het gaat hard waaien.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 Zaterdagavond op ZFM. Everybody stand up. We can light up the world side by side. Enough is enough. And we can make it if we try. If we all stand together, dreaming through the night and we can fly. Now dance. zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond, ik beland in de Nightwalk. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond tussen 9 de nacht. Het eerste uurtje een mix van dance en R&B. En straks het tweede en derde gedeelte zijn voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Oftewel het beste van dance in de mix op de radio. Ik heb straks natuurlijk weer een beetje shownieuws voor je. Over onder andere Rihanna en uh, Lange Frans. En een hoop lekker muziek als opening hoor je Eric Arbores, tezamen met Esme Denters. Esme Denters is weer terug op aarde met eh, Dance for Life. Het thema, van, eh, het thema die ze dit jaar ingezongen heeft, 2012. Ook eh, dit uur ga je muziek krijgen van Eminem. En 50 Cent, Till I Collapse. Maar is die Chris Baat En uh, ja, had een beetje problemen gehad. Nu die weer bij Rihanna is en toen de familiebezoekje gingen doen. Ik geloof in Barbados, waar ze vandaan komt. En daar was je niet echt welkom. En hebben ook een paar concerten ah, ah, ja, af moeten zeggen... omdat hij gewoon eh, ja, nog steeds eh, ja, beschuldigd wordt. Omdat hij graag uh, eh, bokst op Brianne. Dat heeft hij ooit gedaan, hè? Dus vandaar dat hij nummer heeft gezongen. Don't Judge Me. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Chris Brown, Don't Judge Me. De Dave Art Remix. I don't go there. wanna go there. We should never go there. Damn, damn. Why you wanna go there? I guess I gotta go there. You're hearing rumors about me and you can still make the thought of someone touching my body when you're so close to my heart. I won't deny what they're saying because most of it is true, but it was all before I fell for you. So please, babe. judge me, I won't judge you. get beautiful. don't me, I won't judge you. And if you love me, it be beautiful. used another fight. I've been through this so many times. Can we change the subject? You're gonna start asking me questions like, was she attractive? Was she an actress? Maybe the fact is, you're hearing rumors about me. And saw some pictures online saying they got you so worried, making you wish you were mine. Before we start talking crazy, saying something things we regret. Can't be this slow, the we won't judge me, and I won't judge you. Cause it can get beautiful. me, I won't judge beautiful. And if you love me, and let it be beautiful. And let it be beautiful. Just let the past just be the past and focus on things that are gonna make us laugh. Take me as I am, not who I was. I promise I'll be the one that you can trust. So So please don't judge me, and I won't judge you. So please don't judge me and I won't judge you. So please don't judge me, and I won't judge you. So please don't judge me, and I won't judge you. So please don't judge me, and I won't judge you. Cause it can get ugly before it gets beautiful. I won't judge you. Zet je radio in het zand. is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Comes up, till the lights go out you my leg, give out. Can't shut my mouth. Till the smoke clears out. And my eyes. I'm gonna rip this shit. Till my bone. Till the Dat was muziek van Eminem. Tezamen met 50 Cent met Till I Collapse. En daarvoor Chris Brown met Don't Judge Me. TVM Zandvoort, de Nightwalk, een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. En net wanneer je denkt dat het niet gekker kan, lukt het er toch weer. Rihanna heeft de kern gegeven dat ze graag moeder wil worden. En van wie? Van de kids van eh, Chris Brown. Oftewel, ze wil kinderen van Chris Brown. De twee zijn sinds kort weer een setje samen... waar, uh, waarmee ze Chris een eh, boksen training definitief vergeven heeft. Of lijkt te geven lijkt te hebben vergeven, zo moeten we het zeggen. Volgens de Sun vindt Rihanna Chris nu de perfecte vader voor haar kinderen. Ze heeft naar haar platenmaatschappij gevraagd wanneer ze het beste vrij kan nemen als ze een baby wil. Of gaan maken of eh, krijgen. Nou, de mededeling van het platenlabel was, eh, dat kwam keihard aan. Tot eind 2014 zit je agenda vol, dus na 2014 gaan we eens kijken of je tijd mag maken om een kind te maken. En dat meldt we een bron uit de Rihanna's vriendenkring, dus we gaan het allemaal meemaken. En ook nog nieuws over eh, Lange Frans. Lange Frans mag eh, niet klagen. Hij heeft het thuis erg goed voor elkaar. Of beter gezegd, tussen de lakens heeft hij het goed voor elkaar. Want uh, Franse vrouw Danielle is bijna overal voor in. De nechtgenote Danielle Frederiks ziet een triootje op zijn tijd wel zitten. En als het dan daar ligt, voegt uh, Tatjana Simic zich binnenkort in Huizen Frederiks in de bedsteden. Ik val zelf ook op vrouwen en Tatjana wordt wel tot mijn top 5. Ik ken haar niet persoonlijk, maar als ik alleen naar haar lichaam kijk... dan zou ik wel eh, het bed met haar willen delen. Dat lichaam is fantastisch, zegt ze dan. Dat jaar dan staat eh, deze kerst in de Playboy. En dat nummer zal dan ook bij Danielle in de lectuurbak liggen. Er zal weer naakt te zien zijn in de nieuwe Playboy. En Danielle ligt haar vingers bij de naakfoto's af. Deze shoot van de Tatjana, Tatjana vindt ze de mooiste die ze gedaan heeft. Hier is ze een echte vrouw, schijnt het. Overigens mogen ze creative directors van Playboy Daan altijd bellen. De creative directors, want... Eh, met een dikke cheque. Oftewel, voor heel veel geld wil ze dan wel in de playboy staan. CFM Zandvoort. We gaan door met muziek. Rihanna, ze wil kinderen. Maar ze is nog eventjes bezig met de muziek. Tot 2014 is ze helemaal volgeboekt. Maar zingen, is toch nog steeds erg druk mee. Als je de Engelse hitlijst bekijkt, heb je geloof ik pak een beet vijf platen in die hitlijst staan. En, eh, bepaalde platen die komen een week binnen en na een week zakken ze ook weer keihard. Nu voor, op de, eh, nu voor je op de radio, Rihanna, samen met Chris Brown met Nobody's Business. Oftewel, bemoeien met je eigen zaak. point me in the right direction. I'ma give you all my affection. Every touch becomes infectious. Let's make out in this Lexus. There's no other love just like this. A life with you, I wonder can we become love persona? connection. I'ma give you all my affection. Every touch becomes infectious. Let's make out in this Lexus. There's no other love just like this. I like what you, I wonder can we become love's persona? You'll always be. something I should say, but Is it your boyfriend? Could be a No Norway, no, you didn't give my flowers. No way to say better, but the killer was a coward. Face just showered, the minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moments got me feeling like a lemon head. Put you in the box just as wasn't this a cigarette. Take my regards, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killer, just a young and restless. Get mad, cause a quarter million on my necklace. Do you, I never said I was driving reckless. You and I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop, I was destined. op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat was de laatste verschijning van Carly Rae Jepsen met Discus. En ik draaide voor jou de Brass Knuckles remix. En daarvoor Rider met I Cry. En ook nog de JLS met Hottest Girl in the World. De White Balls remix en ook nog Rihanna met Nobody's Business. TVM Zandvoort. Zometeen gaan we eens even kijken of nog een paar leuke feestjes zijn. Maar eerst even muziek van uh, Kraantje Papi, Postman en Doe Maar met Alles Gaat alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Alles Elke droom vervaagt je je ogen open Je raakt het kwijt, al doe je nog zo je best. Je kunt niet op tegen de rest. Zij die het beter weet kunt het wel vergeten, je verliest het toch. Je leeft maar één keer, dus weet wat je doet. Leef volledig zonder spijt, want berouw doet niets goed. Zie het leven als een nachtbaan, vallen en weer opstaan. Alles, maar dan ook alles is een nieuwe dag, een nieuwe kans op zonneschijn met ruimte voor een nieuwe lach. En mocht vandaag tegen zitten, pak je rustig, goede nachten. Weet dat we gaan werken aan verbeteringen. We vieren feest met slingers en een meter gele pintjes. En een beetje eten, zeker weten met de vele vrienden. Rekeningen blijven liggen, eigenzinnig als we zijn. Maar we zijn tevreden met een beetje minder shine. En een beetje minder pijn, en een beetje minder strijd. En een beetje minder werken met de tijd, want je merkt het gelijk. Yeah, alles gaat voorbij. Dus ben ik extra gaan houden van de dagen dat we samen zijn. Onder de aandacht zijn, knaken maken dagelijks. Natuurlijk heb ik water bij, maar gooien er wat water bij. Dus laten wij beseffen hier dat alles relatief is. Maar alles raak je kwijt, dus vergeet niet te genieten. Alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Alles gaat Elke droom vervaagt als jij je ogen op doet. Je raakt het bij. Want alles gaat voorbij en ik vind het de taak voor mij. Je te raken zodat je we samen zijn, samen blij. Dus we dragen samen pijn. De koela op zijn kop bij het verliezen van die vader, van die maat van mij. Maar ja, zo gaat het toch. Een beetje alcohol naar de grond. Hou je hoofd omhoog, stel je doel op en je gaat ervoor. En laten we beseffen hier dat alles relatief is. En alles raak je kwijt, dus vergeet niet te genieten, vriend. Alles everything you ever wanted. One moment that you captured slick, slick.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 Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow.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 It only grows harder. Homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast knows he's known as the trotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. Behold your nose Cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada.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 Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers, and there's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water C plus. See the thought I caught between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this Ja, dat was alweer muziek van Eminem. We hebben er vandaag een beetje zin in. was Eminem met eh, Lose Yourself, komst gaat om 8 Mile. En waarom ik deze plaat draai? Nou, hij is eh, nieuw binnengekomen in de, de, de Engelse chart. Dus eh, ja, hij doet het goed. Hè? Hij is weer langzaam aan timmeren en hij belooft dat hij volgend jaar weer een mega dik album uit gaat brengen. Eminem dus met Lose Yourself. En daarvoor Kraantje Papi, Postman en Doe Maar met alles gaat voorbij. Het is even tijd voor een party-update. Wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaande vanavond. Dan, nou, zoals altijd beginnen we met de Escape in Amsterdam. Daar hebben we iedere zaterdagavond het feestje Brainwatch Met de, eh, onze eigen zandvoerse Raimundo. Hij doet het vanavond samen met T. Amor. Sexy Mr. Astro on Sex. MC Prime is aanwezig. En, Eclectic Urban in Deluxe hebben we Martino Rosso. Zo, vandaag een beetje last van een splaakgeblek. Ik weet niet hoe het komt denk dat ik iets te weinig bier op heb. Dat zal waarschijnlijk kan liggen. CFM Zandvoort, dat was de Escape. Zaterdag vandaag dus 8 december. En vanavond in eh, Hotel Arena welke feestje? Arte Triumph met uh, eh, Cinnamon. Die kennen we van Lowlands. Ego Kids. Franklin Reeves. Prosper Rack. Cat Carpenters. Stevie Wonder. Spectre en eh, Ponytails. Vanavond in Hotel Arena. Begin om 11 uur en het duurt tot 4 uur in de ochtend. En de intree is 14 eh, euro aan de deur. Weet je dat ook meteen eventjes. En vanavond in de toko waar het de laatste tijd gewoon eh, hot is. Erg populair aan het worden. De Little Buddha in Amsterdam. The Place to Be. Vanavond Funkadelic. Met onder andere Roog, Michael Mendoza. Lucian Ford. Livio Revan en Aaron Gill. Paya Lourens, Roeland Doors. En nog veel meer. Het wordt allemaal... Eh, door elkaar gebrabbeld door Swaddy MC. Little Buddha vanavond vanaf 10 uur ben je welkom. En de intree is 15 euro. Vanavond is in de Little Buddha een Funkadelic. En vanavond voor de liefhebbers van Sander eh, Kleinenberg en uh, Kleineberg, niet Burg, maar Kleineberg uh, eh, en Kraak en Smaak is er vanavond in de Parma. Het feestje Parma Invites. Sander Kleineberg versus Kraak en Smaak. En natuurlijk is dat met Sander. Sander Kleineberg, Kraak en Smaak. Gaby, Rapsman, Lady Ace, Patrice van den Berg en de MC is Marchman. Vanavond dus in de Parma vanaf 11 uur. Van de Kleinenberg, Kraak en Smaak en nog veel meer. Van 11 tot 4 en ik moet maar even gaan kijken of het wat is. En vanavond in de Sand, wat stevige muziek. Vanaf 10 uur tot 7 uur in de ochtend eh, Freestyle Maniacs. Dat is onder andere met Luna, Proppet, Korsakov, DJ Roots, Kid Chaos, Rootless, Raoul Koeman en Cold Fusion. Vanavond van 10 tot 7. In de Sand Freestyle manics En de is 20 euro. En vanavond in de Stalker in Haarlem is dat uh, eh, Arthouse en uh, eh, Anti-Kinky. Begint allemaal om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. De intree is 10 eh, euro aan de deur. En wat kan je allemaal verwachten? Rauwkost, Ramos, Bruno Watt, Martijn van Dunen... Champagne Powder, X-Ray en het GT. Vanavond dus in de Stalker, Arthouse en Anti-Kinky. Van 11 tot 5 ben je welkom en als je iets hebt van, ik heb helemaal geen zin om zo ver weg te gaan... nou, dan ga dan gewoon hier naar de overkant loop je gewoon even naar de Kosterstraat. Hier in Zandvoort, Club Exposure en vanavond Club Night. En het moet bekend, de line-up heb ik deze week weer niet gekregen. De line-up is niet bekend. En kan je de feestjes voor uh, volgende week en alles kan ik je allemaal vertellen. En op de vrijdag weet ik ook alle DJ's. Maar vandaag uh, Club eh, is gewoon een verrassing. We gaan gewoon even klein kijken in de clubposter hier in Zandvoort. En tot zover ook de parties. De party update hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. We gaan door met muziek. Nieuwkomertje, uniek. Using Lucy Campetti met I Can Wait. Doet Lenny op CFM Zandvoort. Arizona. Krasibica met Coco Loco, een van hun laatst verschenen hits. En daarvoor Unique Futuring Lucy Campetti met I Can Wait. Dat betekent dat ze, zijn we aan het eind gekomen van het splaakgebrek met mij. CFM voor de Nightwalk. Het eerste uurtje zit erop. Een mix van dance en R&B. Zometeen, na een break. Twee uur lang de Global House Vibes met DJ Mauzo. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Ik heb nog een paar stuks muziek te gaan. Afrojack, Kesha, Cheryl Cole misschien. Maar eerst hier Afrojack het Rock the House. Ik zeg tot zometeen na de break. And stuur alle